Zes uur. Juri Stubenitski met het NOS. De tweede dag van het debat over de regeringsverklaring... beantwoordt premier Rutte vandaag de Tweede Kamer. Gisteren benadrukte VVD-fractievoorzitter Zijlstra en PvdA-leider Samsom... dat de plannen in het regeerakkoord ingrijpend zijn... maar dat het niet anders kan. VVD en PvdA kwamen vooral onder vuur te liggen... vanwege de rommelige start van het kabinet... Het vervolg van het debat begint om 11 uur en is live te volgen op Nederland 1 en nos.nl. Vier grote ROC's eisen 100 miljoen euro van het Rijk. Ze zeggen dat ze de miljoenen zijn misgelopen... omdat het kabinet in 2007 besloot de inburgeringscursussen over te laten aan de vrije markt. Dat meldt de Volkskrant. Het gaat om ROC's in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. De ROC's waren sinds 1998 verplicht inburgeringslessen aan te bieden... maar dat veranderde in 2007 door de wetswijziging... Het wegblijven van veel cursisten leidde bijvoorbeeld bij het ROC Amsterdam... tot dure ontslagregelingen en overtollige gebouwen. In een aantal Europese landen wordt vandaag gedemonstreerd tegen de bezuinigingen om uit de schuldencrisis te komen. Er zijn stakingen in onder meer Spanje, Portugal, Griekenland, België en Italië. In Spanje en Portugal zijn de grootste stakingen. Daar ligt het openbare leven grotendeels plat. Binkbank heeft begin deze maand vijf van de acht risicomanagers op non-actief gesteld, onder wie het hoofd van de afdeling. Dat hebben ingewijden gezegd tegen het Financiële Dagblad. De risicomanagers van de online beleggingsbank zouden regels hebben overtreden die ze zelf moesten controleren. Ze voerden verboden transacties uit, waardoor ze vermoedelijk tienduizenden euro winst maakten. Het weer, grijs en lokaal mist.